Na 16 uur onderhandelen kwamen ze overeen dat de Europese Unie het komend jaar 135,5 miljard euro mag besteden. Dit jaar was dat nog 144 miljard. Het EU-parlement en de lidstaten voerden maanden strijd over de begroting van 2014. En dat ging onder andere over de hoeveelheid geld voor onderzoek, ondernemerschap en werkgelegenheidsprojecten. De basispolis van zorgverzekeraar CZ wordt volgend jaar 9,70 euro per maand goedkoper. 2,6 miljoen mensen hebben een zorgverzekering bij CZ. Eerder maakte Nederlands grootste zorgverzekeraar Achmea bekend dat de premie daalt. En ook kleinere zorgverzekeraars hebben aangekondigd dat de premie volgend jaar omlaag gaat. Nog niet alle verzekeraars hebben de nieuwe premie bekendgemaakt. Dat moeten ze uiterlijk doen op 19 november. De storm Haiyan heeft in China aan zeker acht mensen het leven gekost. Vooral het zuiden van China is getroffen. Haiyan is inmiddels geen orkaan meer, maar bereikt nog altijd snelheden van 100 km per uur. De storm ging in China gepaard met zware regenval. Zwaarst getroffen werd het eiland Hainan. Het natuurgeweld bracht voor honderden miljoenen euro schade toe aan landbouw en visserij. De Verenigde Staten sturen het vliegtuigschip USS George Washington naar de Filipijnse kust. De bedoeling is dat militaire vrachtvliegtuigen vanaf het schip medicijnen, voedsel en water naar de getroffen gebieden brengen. Voor de hulpactie wordt de bemanning teruggeroepen van verlof. De USS George Washington heeft 5000 militairen en ruim 80 vliegtuigen en helikopters aan boord. Nog vijf militaire schepen varen mee en volgens een woordvoerder zal de vloot over twee tot drie dagen bij de Filipijnse kust zijn. Het weer, eerst regen of motregen. Het wordt maximaal 7 tot 10 graden en later vandaag vanuit het noordwesten opklaringen en dan wordt het ook wat droger. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat 2 kilometer voor knooppunt Diemen. A4 Vlaardingen richting Hoogvliet. 2 kilometer voor knooppunt Benelux. Langerste file op de A7 richting Zaandam. Daar staat na een ongeluk tussen af het A van Hoorn en knooppunt het Zaandam 15 kilometer. Wel zijn alle rijstroken weer open. A8 richting Amsterdam. 2 kilometer voor knooppunt Zaandam. En op de A9 richting Amstelveen. Bij de afrit Kastikum 2 kilometer. En verderop bij knoop het Raasdorp 3. A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Stiericht Oost 5 kilometer. En verderop in de richting Europort. Tussen Rotterdam Charloes en Spijkenissen 7. En nog een stuk verderop 2 kilometer bij Rozenburg. A16 richting Rotterdam. Tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein 5. En op de A20 richting Hoek van Holland. Daar staat 3 kilometer bij Rotterdam Centrum. En op de N235 Purmerend richting Amsterdam. 2 kilometer langzaam rijden stilstaan tussen Purmerend en Ilpendam. En op de N247 richting Amsterdam.